Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Premier Rutte beeldt dat de koopkracht van ouderen te hard daalt onvolledig. Onder meer SP, CDA, PVV en 50PLUS hebben kritiek op de kabinetsplannen. Rutte erkende in de Tweede Kamer dat veel ouderen last hebben van de veranderingen in de zorg en van het stagneren van de pensioenen. Maar hij benadrukte dat in de maatregelen van het kabinet ook bij de ouderen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ouderen zijn volgens Rutte de afgelopen 20 jaar veel meer in koopkracht vooruit gegaan dan mensen onder de 65. Een cameraploeg van de BBC is door onbekenden aangevallen in de Russische stad Astragan. Toen ze daarvan aangifte deden, werden ze vier uur lang vastgehouden door de politie. Daarna bleek dat veel opnamemateriaal was gewist. Het team was in de stad om de dood van een aantal Russische militairen te onderzoeken. Die zouden zijn gedood in de strijd tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. Rusland ontkent steeds dat er ook Russen meevechten. Vier Egyptische Nederlanders hebben in Rotterdam aangifte gedaan tegen de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken voor misdaden tegen de menselijkheid. Ze zeggen slachtoffer te zijn van een bloedbad in Cairo toen in opdracht van de minister een protest tegen het afzetten van president Morsi uit elkaar werd geslagen. Daarbij vielen meer dan 800 doden. De vier mannen waren ook bij het protest, één werd door een kogel geraakt. In Schotland wordt nog overal campagne gevoerd om de kiezer over te halen... om voor of tegen de onafhankelijkheid te stemmen. Verwacht wordt dat een record aantal mensen gaat stemmen. Rond 11 uur had 18,5% van de Schotten gestemd. Ongeveer 4 miljoen Schotten tot 11 uur vanavond kunnen hun stem uitbrengen. Verwacht... De verwachting is dat de uitslag morgenochtend vroeg bekend is. Het weer volop zon en 22 tot 26 graden. In het Zuidoosten is het vaker bewolkt en vallen wat buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten kans op regen. In de rest van het land breekt de zon weer door en het wordt 23 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet gecontroleerd wordt.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 Met nu de Muziek Boulevard. Goedemiddag en hartelijk welkom bij Matchbox nummer 45, onderdeel van het programma ZFM Muziek Boulevard live van 2 tot 6. Eh, hartelijk dank aan Ruud en Angela voor eh, weer heerlijke muziek tijdens ZFM Lunch. En morgen zijn ze er gewoon weer natuurlijk. Hè. Ehm, we gaan beginnen met eh, twee nummers geschreven door Piet Dello. Wereldberoemd in eigen plaats. En daarna gaan we wel horen hoe, wat, waar en waarom. Maar eerst even de heerlijke muziek. Uiteraard ook de tip van Willem en de top 40 van 50 jaar geleden. We hoorden twee composities van Pete Dello achter elkaar. En dan denk je Pete Dello, nooit van gehoord. Maar die twee deuntjes, die komen je dan wel bekend voor. Eh, dat was I'm a Gambler, die hoorden we als laatste van Lace uit 69. En daarvoor uit 68 de Honeybus. En daar zong Pete dan ook nog de lead... met The Girl of Independent Means. En voor de derde plaats gaan we naar de good old Atlantic Soul. Carla Thomas. Eh, het zingen zat haar in het bloed, in haar DNA en in haar genen... want haar vader dat was Rufus Thomas. De compositie is van eh, Isaac Hayes, B Y. Thomas en B.A.B.Y. van de Atlantic Soul Label. Heerlijke muziek is dat. Eh, we zijn alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... van 18 eh, september 1964. We hadden wel drie nieuwe en allemaal weer in de lagere regionen. We beginnen op 40 en we eindigen op 33. Op 40 de opvolger van The House of the Rising Sun. En dat is natuurlijk altijd moeilijk om voor zo'n plaat een opvolger te vinden. Ze zijn redelijk geslaagd en toch... De verkopen vielen wat tegen. Die Animals op 40 met I'm Crying. nummer 40, The Animals and I'm Crying. En we zijn gek op bekantjes. naar de bekant van deze plaat, For Miss Coker... dat was een geweldig blues nummer. Gaan we ook nog wel eens een keer draaien, dat weet ik zeker. Ehm, want ik eh, stel het zelf samen, dus ja. Daar heeft eh, niemand anders wat over te zeggen, gelukkig. Nieuw op 39, postuum uitgebracht van Barry Holly... die overleed op 3 februari 1959 in Iowa... Eh, vanwege een, verkeers, een vliegtuigongeluk. En ehm, toch bleven zijn platen uitkomen. En terecht natuurlijk. Want op 39 nieuw Buddy met Love's Made a Fool of You. it should, or it can make you cry at night. When your baby don't treat you right, when you're feeling sad and blue, you know love's made of blue. you're gonna try again. Time goes by, it's a passing fast. You think true love has come at last, but by and by you're gonna find crazy love hasn't made you blind. When you're feeling sad and blue, you know love's a made of blue. or it can make you Dat was eh, Buddy Holly samen met de Pix. En dat kwam van een eh, dubbel cd, The Best of the Greatest. Nou, mooier, eh, mooier kan je het niet noemen eigenlijk, zou ik maar zeggen. de hoogste nieuwe is eigenlijk geen popnummer... maar gewoon een mooie, een goede zanger met een mooi lied. Nieuw op 33, Matt Monroe en Walk Away. Love. I say. Walk away, just go. Walk away and live a life that's full with no regret. Don't look back at me, just try did. I'm glad you went away. Tony Rich Project en Nobody Knows. En die was goed voor platina en terecht natuurlijk uit 1996. Ehm, we gaan naar een eh, cd gemaakt door ehm, George Martin. Zijn allerlaatste werk was dat. En ehm, dat was een eh, cd met nummers geschreven door John en Paul. En eh, hij heeft daar allerlei artiesten voor uitgenodigd. Niet de minste, Sean Connery, Phil Collins... Ehm, John Williams, Jim Carrey, Vanessa May, Celine Dion, Jeff Beck, Goldie Hawn en Robin Williams en Bobby McFerrin. En met die gaan we beginnen, Robin en Bobby, want die hebben een geweldige versie opgenomen van Come Together. a joker, he just do what he please. cd komt uit 1998 en is getiteld In My Life. En in de tweede uur draaien we in ieder geval nog een nummer met eh, Jim Carrey. En als we er een beetje tijd over hebben, dan komt ook nog een nummer met eh, Sean Connery <laughs> eh, aan de beurt. Dat is hij weer. Nee, we waren klaar, hè? We waren klaar. Ehm, dus met Sean Connery met In My Life. Maar nu gaan we door met John, en wel John Fogerty van de Green's Clearwater Revival. Alleen met een solo project... Van zijn eh, Blue Moon Swamp komt hier Southern Streamline. cd uit 1997, The Blue Moon Swamp. En dit was eh, Southern Streamline door John Fogerty. We zijn toe aan de tip van Willem en die komt uit 1963... van een trio getiteld The Springfield met Dusty en haar broer Tom en Tim Field. En die werd later dan weer vervangen door Mike Hurst. En ten tijde van hun allereerste hit, en dat is degene die we zo gaan draaien... had Dusty ook haar eerste solo-single al opgenomen... Al wisten de andere twee daar niets van. Maar dat maakt niet uit. Die eerste hit van de Springfields mocht er zijn. Tip van Willem uit 63, Island of Dreams. please. but I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations changeable, situations tolerable. your body next to mine Traveling Wilburys Volume 1 was dit uh, Handle With Care. Geschreven door George, Roy, Bob en Tom en Jeff. En eh, geweldige muziek. En we draaien er vast nog wel eens een keertje wat van. We gaan nu een track draaien van een LP uit 1966... van The Rolling Stones, hun vierde studio-LP. En de eerste LP waarop alle composities van eh, Mick en Keith waren. We draaien van Aftermath, High and Dry. Aftermath uit 1966, de Rolling Stones en High and Dry. Altijd eh, noteer ik wat ik eh, in de uitzendingen draai. Dus van 45 uitzendingen staan, er vanavond, eh, staan ze vanavond in een bestand. En toen ik van de week even keek, toen zag ik dat ik helemaal nog niet één plaat van UB40 had gedraaid. Dat gaan we nu even goed maken. Hier zijn ze met Sing Our Own Song. De ah, die jongens die gaan we binnenkort natuurlijk nog wel eens een keertje tegenkomen hier in Matchbox. En dit was voor de eerste keer UB40 met Sing Our Own Song van de CD Red in the Kitchen. Ehm, ik had beloofd als we wat tijd over zouden hebben, dan zouden we van eh, de CD In My Life van George Martin zouden we nog een track draaien.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 Die moet je laten voordragen. Net zoals Telly Savalas met If van David Gates. Was ook dit van eh, John and Paul schitterend voorgedragen door Sean Connery. In My Life. Eh, we gaan weer even wat uh, hupser aan de gang, zou ik maar zeggen.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 We gaan naar, de laatste plaat van eh, dit eerste uur. Die gaan we afsluiten met de Ivy League uit 1965. That's Why I'm Crying. Tot zo, na het nieuws en de berichten. Maar nu eerst het NOS nieuws van...